Robert Walters met het NOS Journaal. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij de betoging van klimaatactivisten... op een deel van de A12 in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog drie vast... zei de Haagse politiechef in het radioprogramma Met het oog op morgen. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie... nadat betogers van onder meer Extinction Rebellion... urenlang de snelweg hadden geblokkeerd vanaf het middaguur. De gemeente had dat verboden. De Groningse dierenambulance heeft twee ganzen gered uit een studentenhuis... waar leden van studentenvereniging Vindicat wonen. De ganzen waren doodsbang en hadden beschadigde veren... zeggen de ambulancemedewerkers tegen RTV Noord. De Groningse nieuwsite Sikkom kreeg een foto van een studentenkamer... met een groot gespiegeld hakenkruis en een gans voor het raam. Daarop kwam de dierenambulance in actie. Vindicat distancieert zich van het bewuste studentenhuis... De vereniging raakte de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak. NOS Sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou na een korte affaire met een stagiaire de vrouw een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Journalist Daniel Verlaan is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol. De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soesdijk in Baren. De mol was dit keer tv-presentator Jurre Geluk. Hij ging er uiteindelijk met de winst en een geldbedrag van ruim 11.000 euro vandoor. Het weer, met name in het noorden, gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt overal de bewolking toe en loopt de temperatuur op. Begin van de morgen in het zuiden is regen. Later bewolkt en overal wat regen.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 vind altijd wel een goede Al moet ik heel de wereld af op blote voeten en je favoriete die die nog naar je ruikt Oh, ik kom I shit, fuck the shit. wouldn't even fuck with me. cut off ain't nothing to achieve.